NOS Nieuws van 10 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In de voorstad van Parijs zijn voor de vijfde nacht op rij ongeregeldheden geweest... na de dood van een arrestant. De 24-jarige man overleed volgens zijn familie door politiegeweld... maar het Franse OM zegt dat uit de lijkschouwing blijkt dat hij een ernstige infectie had. In Beaumont-sur-Oise en buurgemeenten waren overdag demonstraties. S'nachts werden vernielingen aangericht en werden auto's en gebouwen in brand gestoken. Gisternacht werd de politie bestookt met zelfgemaakte granaten en hagelschoten. Vier agenten raakten gewond. Tien mensen werden opgepakt. In Turkije is de rechterhand van de islamitische geestelijke Fethullah Gulen opgepakt. De man zou twee dagen voor de mislukte staatsgreep van vorige week in Turkije zijn aangekomen. Gulen zelf woont sinds 1999 in de VS. Hij wordt door president Erdogan gezien als het brein achter de koepoging. poging Turkije heeft de VS gevraagd om zijn uitlevering, maar Gulen zegt dat hij niets te maken heeft met de mislukte staatsgreep en heeft de VS gevraagd het verzoek af te wijzen. Eerder werd bekend dat een neef van Gulen is gearresteerd in de stad Erzurum. Afghanistan heeft een dag van nationale afgekondigd na de zware dubbele aanslag van gisteren. In de hoofdstad Kabul bliezen twee zaars zich op bij demonstratie. 80 mensen om het leven. Er zijn meer dan 200 gewonden. De terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid voor slagen opgeëist. Het is voordat dat dat gebeurt na een aanslag in de afanse hoofdstad. In Miami heeft Hillary Clinton officieel haar running mate gepresenteerd. Tim Kaine hield er zijn eerste speech als de beoogd vicepresident voor de Democraten. Een bouwer van bruggen in plaats van muren, noemde Clinton hem. Ze introduceerde haar running mate als een progressieveling die graag dingen voor elkaar krijgt. Als een van zijn successen noemde ze zijn verzet tegen de wapenlobby in de Verenigde Staten. Het weer vanochtend lossen nevel en wolkenvelden op. Daarna overal geregeld zon en vrijwel droog met weinig wind. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Vanaf morgen 22 tot 26 graden en ook geregeld zon.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 Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM Jazz, een van de langstlopende ZFM-programma's. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. De vakanties zijn begonnen en velen zijn uitgevlogen naar de warmte, naar bestemmingen ver weg of dichtbij en of op zoek naar onvergetelijke momenten. Dat is dan mooi het thema voor deze uitzending. Stukken met titels die verwijzen naar de zon, de zomernacht... naar vakantiebestemmingen of naar jaargetijden. Niks droeve blues. Yes van zijn zonnigste zijde. Dutch Shrinklers Band met Teddy Wilson on the sunny side of the street. En dan gaan we nu naar Tommy Dorsey, Summertime. shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or shine, happy together, unhappy together, won't it be fine? Die eh, afgelopen speelseizoen een prachtige vertolking heeft eh, op het toneel gezet. Van de Ella, Ella Gerald. Zij had een prachtige productie, een lovende productie, Ella. Dan gaan we nu naar Frank, Frankie Boy, Frank Sinatra. Blue Sky. smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing a song. Nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun Never saw a face looking so right. Notice in the days hurrying by when you're in love, my how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. een eh, violist. Die speelde in het begin van de vorige eeuw in het Philadelphia Symphony Orchestra. En hij had allerlei André, André Rieu-achtige eh, kleine combootjes tot de grote depressie kwam. En hij aan de grond raakte. Toen ging hij een big band formeren. En daarin van laat ik een stukje horen. At Sundown. <laughs> Het at En we gaan dit blokje zonneschijn... want het programma staat vandaag in de teken van vakantie, zon en bestemmingen... en weersinvloeden. We gaan dit blokje afsluiten met een oer Haarlems bandje... de Flying Dutchman Jazzband... onder leiding van Hans de Winter... met onder andere Koos van der Hout op de trompet... met het stuk The World is Waiting for the Sunrise. En als ik naar buiten kijk, dan denk ik dat het nog waar is. World is Waiting for the Sunrise. En als we dan het vakantiethema hebben... dan eh, krijgen we zo'n mooie camping of een mooi verblijf aan een eh, meer... ondergaande zon. En dan krijgen we het moment The End of the Day. En dat is een stuk dat wordt eh, gezongen door de Deep River Quartet. Deep River Quartet in 2014 abrupt gestopt met optreden na het overlijden van de, voorman Dick Rietveld. Het orkest heeft eh, meer dan 40 jaar furoren gemaakt. En uh, we kennen ze nu alleen nog maar van de platen. The End of the Day, The Deep River Quartet. When you come to the end of the day and the night cause your worries away do you ever watch that setting sun and dream of things that you might have Turn from your work with a smile. Do you feel that it's all worthwhile? As you dream the twilight hours away, when you come to the end the day. When you come to the end of the day, and the night seems to call all oh, your worries away. Do you ever sit and kind of watch that setting sun? And dream of all the things that you might have done? Do you turn from your work with a smile? Do you feel that it's all worthwhile as you dream the twilight? when you call. and the summer night. The clouds were like an alabaster palace rising to a snowy. Saturday. was there such a night? It's a thrill I still don't quite believe. But after you were gone, there was still some starter. Sun, Abby Lincoln. Een Amerikaanse die partner was van Max Roach, drummer Max Roach. En met het eh, stuk Midnight Sun zijn we gekomen naar de, in dit blokje wellicht romantische nachten. Dan is het daarom tijd voor Doris Day, Moonlight Bay. sailing through the moonlight. Sailing sailing along on moonlight bay. We could hear the voices ringing. They seem to say. Doris Day, volgens de boeken inmiddels 92. Heeft ook eh, heel wat platen gemaakt in de geschiedenis. En is eh, hoog geklommen op de artiestenladder, zullen we maar zeggen. En in het blokje eh, Nachten ga ik nog één stukje van haar laten horen. Quiet Night en Quiet Stars. Quiet nights and quiet stars, quiet chords from your guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams climbing hills where lovers go to watch the world below. Together we will live eternally in this mood of reverie, away from all the cares around of love. street. setting det här Música hum, hum, hum. spent my life making love. Ja, we zijn inmiddels eh, aangeland op de scheiding van eh, dag en nacht. De avond. En de Millers hebben daar ook een prachtig stukje. Weet je nog wel? Die avond in de regen. Jij stond op de tram te wachten... Ik zag je in de verte staan. Jij kwam naar me toe en je lachte. Samen zijn we voortgegaan. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen. Het was al over negen en we liepen heel verlegen samen. Onder Weet je nog wel, hoe jij daar stond te wachten? Het was al overwachten hoe we beiden vrolijk lachten samen. Onder moeders paraplu. Je wangen waren nat en je haar was nat. We trapten samen in een plas. Je merkte het niet eens, omdat dit moment het mooiste van je leven was. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen, hoe we beiden zwegen. Heel verliefd en heel verlegen samen, on the moederspaar was waren nat en je haar was nat. We trapten samen in een klas. Je merkte het niet eens, dat dit moment het mooiste in je leven was. Zeg, weet je nog wel, die avond in de regen, hoe we beiden zwegen. Heel verliefd en heel verlegen samen onder moeders paraplu. Onder moeders paraplu. Ja, dat was allemaal nog heel braaf en lieflijk onder moeders paraplu op zo'n eh, zomeravond waar een klein beetje regen uit de lucht komt. En dat kwam eigenlijk wel goed uit, want dan konden we onder die paraplu. Dat is heel wat anders dan eh, Joe Williams... die doorzakt in de kroeg... en s'morgens om vijf uur zich naar huis sleept. Five o'clock in the morning. morning. And there is no one on the street but me. Well, it's five o'clock in the morning. And there is no one on the street but me. and I am evil, tired and lonely, and you're not where you ought to be. I'd be so happy, baby. If you were where you ought to be. This morning. I'd be so happy, baby. If you were where you ought to be this morning, my whole world is empty, darling, because you're not here with me. I don't love you because I don't write you every day. Joe Williams, eh, één grote aanklacht.